Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Tweede Kamer wordt weer bijgepraat over het coronavirus. Het gaat onder meer over de maatregelen, welk effect die hebben gehad... en hoe we dit jaar kerst kunnen gaan vieren. Het OMT, dat het kabinet adviseert in de coronacrisis... hoopt dat mensen van tevoren zoveel mogelijk thuis blijven... zodat het risico klein is dat ze tijdens het kerstdiner familieleden zullen besmetten... zegt de RIVM-baas. Dan moet je eigenlijk een periode in acht nemen tevoren al... waarbij iemand zijn contacten beperkt... zodat de kans dat hij eventueel in een eh, incubatie zit van het virus ook weer kleiner is. En zo zijn er allemaal maatregelen die je zelf kan nemen om die kans kleiner te maken, maar die wordt nooit nul. Premier Rutte en minister De Jonge wilden gisteren nog niet zeggen met hoeveel mensen de kerst gevierd mag worden. Sinds het begin van de coronacrisis wordt er veel minder gesport, zeggen onderzoekers. Het kan natuurlijk ook veel minder makkelijk nu je niet meer in teamverband op het veld kunt staan. De onderzoekers zien ook dat hoogopgeleiden vaker hun sportkleding erbij pakken dan laagopgeleiden. We weten bijvoorbeeld van hoger opgeleiden dat die eh, meer waarde hechten en eh, zich bewuster zijn van hun gezondheid. En bij lager opgeleiden is dat minder zo. En daarnaast speelt natuurlijk ook eh, financiële redenen een rol. Voor wielrennen is bijvoorbeeld een, toch wel een fiets nodig en een pakje en dan ben je al snel 1000 euro kwijt. De onderzoekers maken zich er zorgen over, want als mensen minder sporten zijn ze ook minder gezond. En daardoor lopen de zorgkosten op. En nu het buiten steeds kouder wordt, draaien veel mensen de thermostaat ochtends lekker hoog. En omdat ze daarna thuis werken, stoken ze de hele dag door. In veel huizen is dat zonde, zegt deze energiecoach. De warmte gaat door het raam, door het dak, door de deur. Ja, het stookt eigenlijk voor de mussen. Je wilt het graag toch in huis houden, het scheelt geld. Nou, zijn tips, zet je ramen niet te lang open, plak wat radiatorfolie achter de verwarming... en hou je deur beter dicht met een deurdranger weer. steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. En ook morgen is er kans op regen. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Hilversum Noord. Tussen Naarden en Hilversum Noord.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 Je met een grote boog omheen. Maar toen ik jou laatst tegenkwam, voelde net meer dan oké. Okay. Want nog steeds bewonder ik jou om de kleur die jij me geeft. En ik zal het dragen, zolang als ik leef.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 Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer. De Verenigde Staten halen nog voor het einde van Trumps presidentschap... een groot aantal troepen terug uit Afghanistan en Irak. Volgens het Witte Huis heeft president Trump altijd beloofd de troepen terug te halen. En de afgelopen tien jaar zijn steeds meer stiltegebieden verdwenen... vanwege de aanleg van wegen, door de komst van bedrijfsterreinen of door het vliegverkeer. Het weer, op veel plaatsen wordt het vrij zonnig vandaag. De temperatuur is 13 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Vanavond trekt er bewolking over, gevolgd door lichte regen. in November rain Is the black dog out running wild again For you For you Trying to stream my way to a better life But a daydream crash like into the sky Do you Do you Cause I'm not gonna lie And say I've been can I say?